Uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de bevingen van gisteren in Turkije en Syrië zijn 23 miljoen mensen getroffen. Direct en indirect. Ook zo'n 1,4 miljoen kinderen merken de gevolgen van die aardbevingen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Turkije is de hulp al in volle gang. Maar in Syrië gaat het nog niet zo snel. En hoe dat zit, legt mijn collega Miral uit. Iedereen die wil heel graag wel helpen in Syrië, zoals in Turkije al wordt gedaan. Maar in Syrië ligt het toch wel iets ingewikkelder. Want er kan niet zomaar hulp naartoe. In Syrië is al jaren een burgeroorlog aan de gang... en daarom is het altijd al moeilijk geweest om het land in en uit te komen. Er verwacht wordt dat die grenzen op een gegeven moment wel open zullen gaan voor hulpverlening. Maar er gaan daar zoveel verschillende partijen over... dat de vraag is wanneer dat gaat gebeuren... en wanneer uiteindelijk de eerste hulp ook echt de grens over kan. Het is niet zo dat Syrië helemaal geen hulp heeft... maar de hulporganisaties die daar nu zitten hebben meer steun nodig. In heel ons land komen mensen in actie voor slachtoffers van de aardbevingen. Er wordt volop geld en spullen, zoals kleren en dekens, ingezameld. Verslaggever Onno Beukers is in Deventer, waar ook een hoop acties zijn. Met name vanuit de toch wat grotere eh, Turkse gemeenschap die er hier in, eh, in Deventer is, eh, bij de moskee. zamelen ze daar heel veel spullen in bij de centrummoskee. Maar ook Syriërs, ja, dat andere land wat ook zo getroffen is, wat misschien zelfs ook wat moeilijker bereikbaar is. Ja, daar worden ook door Syriërs hier in Nederland eh, spullen ingezameld. En ook het geld blijft binnenstromen. Bij het Rode Kruis staat de teller inmiddels boven de 2 miljoen euro. En een islamitische stichting waar veel moskeeën bij zijn aangesloten... heeft al minstens 1,2 miljoen euro ingezameld. De rotte afvalstank verdwijnt langzaam maar zeker uit Utrecht. Afgelopen week staakten vuilnismannen daar. Maar sinds vanochtend werken ze op volle kracht de achterstanden weg. Normaal rijden wij met drie, vier auto's in de binnenstad. Nou, nu is dat eh, met een stuk of 11, 12. En dat is ook wel nodig, merk ik. <laughs> ja. En mocht je op de een of andere manier juist houden van die vieze vuilnisgeurtjes... dan kun je komend weekend in Groningen terecht. Vanaf vrijdag staken de vuilnisophalers daar vier dagen lang. Het weer, het gaat weer vriezen vannacht en in het oosten kan het min 7 worden. Morgen, net zo'n dagje als vandaag, volop zon en een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits druk, ook op dit geval in Noord-Holland. meeste vertraging nu op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maasen, 25 minuten vertraging. De A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Nieuwegein, hier drie kwartier op onthoud. Er zijn daar eh, opruimwerkzaamheden aan de gang, twee rijstroken zijn dicht. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10, half uur extra reistijd.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 Het aantal Nederlanders dat wordt vermist na de bevingen in Turkije is opgelopen tot acht, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder werd gesproken van zes Nederlandse vermisten. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam van USAR is aangekomen in Turkije... om te helpen met zoeken naar overlevenden van de bevingen. 65 mensen en acht speurronden gaan aan het werk in de regio Hatay. Minister Helder voor Langdurige Zorg is geschrokken van de mishandeling van bewoners op een Groningse zorgboerderij. Die werden gestraft als ze iets deden wat het zorgpersoneel niet beviel. Volgens de minister zijn alle bewoners inmiddels ergens anders ondergebracht. Het weer vanavond en vannacht helder. Minimumtemperatuur min 7. En er kan wat mist ontstaan. Die lost morgenochtend op. En dan is er weer zon bij 3 tot 6 graden.